uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan wil naar Duitsland komen... zodra de nieuwe bondsregering is aangetreden. Premier Yildirim heeft dat in München gezegd tegen, de Duits, tegen Duitse journalisten. De premier ziet kansen voor toenadering. De justitie in Turkije de Turks-Duitse journalist Yücel heeft vrijgelaten. Zijn vastzetting leidde tot grote spanningen tussen de twee landen... Hij zat een jaar vast op verdenking van het verspreiden van terroristische propaganda. Premier Yildirim zei ook dat hij verwacht dat bondskanselier Merkel in de komende maanden naar Ankara reist... en dat de ministers van Buitenlandse Zaken elkaar geregeld treffen. In het huis in Zwolle, waar de politie gisteren een onderzoek begon... is het lichaam van een man gevonden. Hij is door een misdrijf om het leven gekomen. Of het de man van 38 is die al anderhalve week wordt vermist, is onbekend. In de zaak werd gisteren een man van 40 uit Zwolle aangehouden. Hij wordt vertracht van betrokkenheid bij de verdwijning. Een Rus die op de winterspelen meedoet aan het curlen is betrapt op doping. Alexander Kuznetsky testte positief op het verboden middel meldonium, meldt de Russische site Sport Express. Kuznetsky won deze week brons bij de landenwedstrijd. Hij deed mee onder neutrale vlag omdat Rusland vanwege het grootschalige dopingschandaal is geschorst voor deze spelen. Kuzanitski ontkent dat hij meldonium heeft gebruikt. Het middel is sinds vorig jaar verboden. Meer dan 150 Russische atleten, onder wie Maria Sharapova, werden betrapt op het gebruik ervan. In de Nederlandse schaatsters zijn er niet ingeslaagd om op de Olympische Spelen een medaille te veroveren op de 500 meter. Beste Nederlandse was Jorien Termors. Zij werd zesde. Het goud was voor de Japanse Naoko Daira. Titelverdedigster Sangwa Lee uit Zuid-Korea eindigde als tweede. En het brons was voor de Tsjechische Karolina Erbanova. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld, maar in de loop van de dag komen er wolkenvelden vanuit het westen het land binnen. Het wordt tussen de 5 en 8 graden.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 depend on you. I gave you all the love I had in me. And now I find you lied, and I can't believe it's true. doesn't matter if the same road hits naturally. for you. It's alright, but don't you see?